uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Op de Zwarte Zee is voor de kust van Turkije een vissersboot met Afrikaanse migranten gezonken. Zeker 21 mensen zijn verdronken en 9 mensen worden nog vermist. Nog eens 40 migranten zijn gered door de kustwacht en vrachtschepen in de buurt. Migranten proberen steeds vaker om via de Zwarte Zee naar de Europese Unie te vluchten. Ze steken het water over van Turkije naar Roemenië of Bulgarije. Tussen 13 augustus en 9 september zijn al meer dan 830 migranten onderschept. Samen met 10 mensen mensensmokkelaars, meldt de Turkse kustwacht. De Britten willen na de brexit in 2019 een overgangsperiode van twee jaar... waarin ze toegang houden tot de interne markt. Dat heeft de premier May gezegd voor het begin van de Europese top in Florence. Verder werd May in haar toespraak nauwelijks concreet, terwijl dat wel was verwacht. In Brussel zijn de reacties niet bijzonder enthousiast. Hoofdonderhandelaar Barnier noemt de speech van May constructief, maar te weinig concreet. Maandag gaan de onderhandelingen over de brexit verder in Brussel. De afgelopen vier maanden zijn 25% meer boetes uitgedeeld aan automobilisten die bellen of appen achter het stuur dan in dezelfde periode vorig jaar. In de maanden mei tot en met augustus kregen ruim 26.000 chauffeurs een boete. Het ministerie van Veiligheid en Justitie denkt dat de stijging wordt veroorzaakt doordat de politie er beter op let. Op niet handsfree bellen staat een boete van 230 euro. Zo'n 9400 mensen die rond de vulkaan Agung op het oosten van Bali wonen... hebben hun huis moeten verlaten vanwege een dreigende uitbarsting. Er zijn bijna 700 lokaal kleine aardschokken gemeten... wat volgens onderzoekers op het eiland aantoont dat een uitbarsting aanstaande is. Hoe groot die wordt is niet te voorspellen. Bij de laatste uitbarsting in 1963 vielen zo'n duizend doden. Het weer. Vannacht en morgen vroeg kans op mist. Morgenmiddag geregeld zon bij een graad of 18. Zondag wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. De Van Brienenoordbrug op de A16 tussen Breda en Rotterdam heeft even opengestaan. En dat levert in beide richtingen nu nog 10 minuten vertraging op.